Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam en Hoorn wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen waarschijnlijk in de loop van vandaag bekend. In andere gemeenten zijn alle stemmen al geteld. Tot nu toe hebben lokale partijen verreweg de meeste stemmen gekregen. Kiezers stemmen vooral lokaal omdat ze vinden dat die partijen beter weten wat er in de gemeente gebeurt. Forum voor Democratie lijkt de grootste stijger deze gemeenteraadsverkiezingen. De partij lijkt in elke gemeente waar ze meedoen tenminste één zetel te halen. Fractievoorzitter Liedewijde Vos is blij dat de partij nu op veel plaatsen ze een voet tussen de deur heeft... ondanks dat veel partijen Forum al hebben uitgesloten... omdat er kandidaten op de lijst staan met een extreem rechts verleden. Ik zie dit van partijen echt als een excuus. Zij, zij, nogmaals, zij voeren heel ander beleid. Ze hebben de afgelopen jaren heel andere keuzes gemaakt. En het is natuurlijk een makkelijke uitweg om dan een andere reden te gebruiken... waarom je dan niet met ons zou moeten samenwerken. In de gemeente Velzen en Epe is Forum voor Democratie de grootste geworden. Twaalf Arabische en Islamitische landen roepen Iran op onmiddellijk te stoppen met de aanvallen. In een gezamenlijke verklaring worden de Iraanse aanvallen veroordeeld... en zeggen de buitenlandministers dat Iran zich moet houden aan het internationaal recht. Ook spreken de ministers hun afkeuring uit over aanvallen van Israël op Libanon. In de Champions League heeft Liverpool zich geplaatst voor de kwartfinales. De ploeg van trainer Arne Slot won in eigen huis met 4-0 van Galatasaray. En dat was meer dan genoeg om de 1-0-nederlaag van vorige week goed te maken. Ook Bayern München en Atletico Madrid zijn door naar de kwartfinale. Atletico speelt dan tegen FC Barcelona... dat eerder op de avond met 7-2 won van Newcastle United. De kwartfinales van de Champions League zijn volgende maand. Het weer, zonnig, weinig wind en 14 tot 17 graden. Morgen eerst bewolking en wat regen, later steeds meer zon. En morgen wordt het 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam...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 you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know so, so, so, so, so You'll just have to pray Won't you be my number two? Me and number one are through. There won't be too much to do. Just smile when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see. Is it worth I leave it up to you. And if you got something to say to me, don't try to lay your funny ways on me.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 Lokale partijen lijken bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de grote winnaars te worden. Uit een vragenlijst van Ipsos INO blijkt dat kiezers vooral lokaal stemmen... omdat ze vinden dat die partijen beter weten wat er in de gemeente gebeurt. De opkomst bij de verkiezingen was gemiddeld 54,1 procent. En dat is 3,2 procent hoger dan vier jaar geleden. Premier Jetten beloofde dat hij bij een hogere opkomst zou gaan afzeilen van de Euromast. Het tellen van de stemmen is in Amsterdam en Hoorn nog aan de gang. President Trump dreigt het grootste gasveld ter wereld aan te vallen in Iran.